Guus Hiddink wordt de nieuwe trainer van de voetbalclub Anji in de Russische deelrepubliek Dagestan. En neemt Ton du Chatanier en Jelko Petrovic mee als zijn assistenten. Hiddink werd al langer in verband gebracht met Anji, maar tot nog toe kwam, niet, kwam het niet tot een akkoord. Hiddink tekent in Dagestan een contract voor anderhalf jaar. Het weer bewolkt vooral in het zuiden wat regen of motregen. Vanmiddag in het noorden en noordwesten ook af en toe zon. Temperatuur een graad of acht. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor Hoogmaalde een file van 2 kilometer. De N44 tussen Den Haag en Wassenaar is in beide richtingen dicht bij Wassenaar Kerkenhout. Dat komt door een ernstig ongeluk. In beide richtingen staan files van 3 kilometer. De N11 Bodegraven richting Leiden is dicht tussen Kerk en Zanen en Alfa aan de Rijn de West. Dat komt ook door een ongeluk. De N242 Alkmaar Middenmeer is dicht tussen noord Woude en Waarland. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen.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 My name is Oabiz, I didn't teach me DJ, hear me DJ, then me have a sharpness, they got an abyss. Is an name, no live, no house, me live, no flat, electricity can give you some, no smoke, no steam, no take no cut, or me takes a glass of juice.